Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. West-Friesland krijgt vanaf volgende week drinkwater per schip aangevoerd. Minister van Nieuwenhuizen neemt die uitzonderlijke maatregel... omdat er door de langdurige droogte te veel zout zit... in het IJsselmeerwater voor de kust van Andijk. Dat is de plaats waar het drinkwaterbedrijf water voor West-Friesland inneemt. Volgens het ministerie is de kwaliteit van het drinkwater niet in het geding. Wel kan het water bij 60.000 huishoudens wat zouter smaken dan mensen gewend zijn. President Trump ontkent dat er vorig jaar op Puerto Rico bijna 3000 doden zijn gevallen als gevolg van orkaan Maria. Hij schrijft op Twitter dat er na de storm 6 tot 18 doden waren gemeld. Veel later kwamen er pas meldingen van grotere aantallen slachtoffers. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze het dodental hebben opgeblazen om hem in een kwaad daglicht te stellen. Trump komt niet met bewijzen voor zijn beschuldiging. De gouverneur van Puerto Rico verhoogde het dodental van 64 naar bijna 3000 op basis van onafhankelijk onderzoek. Bij een aardverschuiving op het Griekse eiland Zakynthos zijn bijna 10 gewonden gevallen. Een stuk rots brak los en stortte op een populair strand en in zee. De gewonden werden door puin geraakt. Volgens ooggetuigen ontstonden door het puin grote golven... waardoor toeristenboten omsloegen. En dan een laatste bericht. We krijgen volgend jaar gemiddeld anderhalf procent meer te besteden. Dat is de koopkrachtstijging die het kabinet op Prinsjesdag presenteert... blijkt uit de macro-economische verkenningen... waar de NOS al inzagen heeft gehad. De koopkrachtstijging in dat belangrijke financiële document... is 0,2 procent hoger dan verwacht. Het kabinet hoopte dat de koopkracht nog hoger zou uitvallen... maar door de economische groei gaan mensen meer kopen... waardoor ze meer btw betalen... en dat heeft een negatief effect op de koopkracht. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af.